groei dan verwacht. In 2009 had de auto-industrie veel last van de economische crisis. Vooral in landen als China, India en Brazilië werden het afgelopen jaar meer auto's verkocht. In de Europese Unie is een ander beeld te zien. Daar liep de autoverkoop juist terug. Dat heeft vooral te maken met het afschaffen van de sloopregeling in Duitsland. In Griekenland zakte de verkoop van auto's helemaal in. Het weer bewolkt, vanmiddag van het zuidwesten uit regen. Bij een matige tot harde zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 8 en 12 graden.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 Honderden, mogelijk duizenden mensen zijn op de benen in de hoofdstad Tunis. Ze eisen dat de president onmiddellijk vertrekt en zeggen dat de opstand doorgaat. Een van de leuzen is bedankt Ben Ali, maar het is nu wel genoeg. De demonstranten verwijten de president en zijn familie dat ze de staatskas hebben geplunderd. De politie houdt zich nagenoeg afzijdig. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is wel een versperring opgeworpen... om te voorkomen dat demonstranten te dicht bij het gebouw komen. Bij de onlusten in de afgelopen weken zijn in Tunesië tientallen mensen omgekomen. De politie Rotterdam-Rijnmond gaat tientallen onopgeloste moordzaken op prostituees onderzoeken. In totaal zijn het zo'n 60 cold case zaken uit de jaren 80 en 90 in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. De politie heeft daarvoor subsidie gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij het onderzoek wordt er rekening mee gehouden dat er daders actief zijn geweest die meerdere moorden hebben gepleegd. Een speciaal cold case team gaat alle zaken vergelijken om te zien of er opvallende overeenkomsten zijn in de manier waarop de daders te werk zijn gegaan. De politie Rotterdam-Rijnmond onderzocht vorig jaar met succes ook al een aantal onopgeloste moordzaken. Inwoners van Brisbane zijn massaal begonnen met het opruimen van hun huizen.